En hier, op deze plek, worden de schepen straks verwelkomd volgens eeuwenoude traditie. Namelijk, voor elk schip klinkt een saluutschot. Het volkslied eh, van het land van herkomst hoor je ook. En dat wordt gedaan door deze mannen, de kanoniers. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Nou, heel veel plezier. De politie heeft drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 80-jarige vrouw in Amsterdam. De verdachten zijn een 19-jarige vrouw uit Zaandam en twee mannen van 20 en 23 uit Amsterdam. De politie denkt dat de bejaarde is omgekomen door een gewelddadige beroving. Nog altijd lange wachttijden voor Groningers met aardbevingsschade. Het instituut dat de gratis reparatie van huizen in het aardbevingsgebied moet fixen... loopt flink achter met het beoordelen van aanvragen. Er werden er al meer dan 2000 ingediend. Tot, nu toe zijn er maar een krappe 200 van die aanvragen behandeld. En als zitten het nieuwe roken is, dan zijn we flink aan het paffen, zegt het CBS. Ze hebben er onderzoek naar gedaan. Gemiddeld zitten mensen met een baan bijna 9 uur per dag. En dat is echt te lang, zegt deze hoogleraar. Als het aan haar ligt, zouden we tussendoor vaker moeten opstaan voor een kort loopje. Dat je heel even opstaat, al is het maar even om een kop koffie te halen... of al doe je maar even een paar kniebuigingen. We, uit studies blijkt dat het goed voor je bloedsuikergehalte... dat is goed voor je hersenbloeding. Dus heel even het zitten onderbreken en dan, en dan weer door. Dus het zit hem niet alleen in het aantal uren zitten... maar het zit hem er ook in, in hoe lang je achter elkaar blijft eh, zitten. Nederlanders zijn zelfs Europees kampioen zitten. Dat komt waarschijnlijk doordat veel mensen bureauwerk doen of in het transport werken. Het weer, bijna overal schijnt de zon. Het waait niet hard en het is 21 tot 25 graden. Morgen blijft het op de meeste plekken droog. Er is af en toe zon en het wordt 18 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ANWB. Uitgelopen werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 11 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Er zijn twee rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag... tussen Kaagdorp en en Burgerveen.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 strand, mijn schat, we zien het wel. Want ik wil leven zo licht om te dragen. ZZFM. I give my life. Give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to God.